In Jakarta zijn bij bomaanslagen op twee vijfsterrenhotels negen doden gevallen. Waarschijnlijk waren het zelfmoordaanslagen. De daders zouden hotelgasten zijn geweest. Onder de doden zijn buitenlanders, maar het staat vrijwel vast dat er geen Nederlandse doden zijn. Wel raakten drie Nederlanders zwaar gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar ze zijn geopereerd. In de Iraanse hoofdstad Teheran voert de oppositie actie tijdens het vrijdaggebed. Duizenden aanhangers van oppositieleider Mousavi zouden op de been zijn bij het gebouw van de universiteit. De politie zou traangas hebben ingezet om de demonstranten uiteen te jagen. In het universiteitsgebouw wordt het vrijdaggebed geleid door ex-president Rafsanjani. Hij riep de Iraanse regering onder meer op om de twijfels rond de verkiezingsuitslag weg te nemen. Een bouwbedrijf uit Limburg wil de verkoop van nieuwbouwwoningen stimuleren door ze veel goedkoper te maken. In Landgraaf Heerlen en Valkenburg gaan huizen in de verkoop voor zo'n 30% onder de taxatiewaarde. Met de kopers wordt afgesproken dat het bouwbedrijf bij verkoop van het huis een percentage van de waardestijging krijgt. Door de economische crisis worden nieuwbouwwoningen nauwelijks verkocht. In Almelo is een vrouw van 49 door de bliksem getroffen en aan haar verwondingen bezweken. Ze zat op de fiets toen de bliksem insloeg. De kans om door een bliksemflits te worden geraakt is erg klein, ongeveer 1 op de 2 miljoen. In 2007 waren er twee onweersdoden. Een vrouw uit Goorlen kwam om het leven tijdens onweer en een man werd op het strand van Tessel dodelijk getroffen. Levi Leipheimer start niet meer in de Tour de France. Hij viel gisteren in de slotfase van de etappe en heeft zijn pols gebroken. De Amerikaan was vierde in het algemeen klassement... en ploeggenoot van de favorieten Alberto Contador en Lance Armstrong. Het weer, enkele regen- en onweersbuien met kans op windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. Later droog met wat zon, middagtemperatuur rond 21 graden.